Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Studentenhuizen moeten in de binnenstad blijven, vinden studentenverenigingen. En ze roepen de minister op om in te grijpen. Steeds meer studentenhuizen verkassen naar wijken buiten het centrum. In Leiden heb je een regel dat, je, dat er in het centrum maar 20% van de huizen bewoond mogen worden door twee of meer studenten. Eh, dus dat zorgt er allemaal voor dat studenten eigenlijk gewoon de stad uit worden gedrukt. Ze willen dat de minister iets tegen al die regeltjes doet. Minister Grapperhaus wil nog niks zeggen over coronaversoepelingen. Na een overleg met burgemeester zei hij dat het daar nog veel te vroeg voor is. Ook al gaat het aantal nieuwe besmettingen al een paar dagen naar beneden. Ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat we als samenleving met z'n allen nog... Eh, toch nog eh, stappen moeten zetten om te zorgen dat we echt veel verder in de veilige zone komen. Ook burgemeesters waarschuwen, ze vinden het nog te druk in de winkelstraten. Niet omdat die betreffende winkels of detailisten interno die regels zo slecht doen. Want meestal ziet dat er vrij keurig uit. Dat kun je ook zien. Het aantal bedrijven, detailhandels, wat echt gesloten is omdat ze er een puinhoop van maken. Dat is op de vingers van één hand te tellen als je terugkijkt op de afgelopen week. Maar winkels zijn wel vaker gewaarschuwd omdat mensen er op elkaar gedrukt stonden. Burgemeesters roepen winkeliers daarom op om de komende weken niet te stunten met allerlei Sinterklaas of Black Friday aanbiedingen. ADO Den Haag heeft een nieuwe trainer. Ruud Brood wordt vanmiddag gepresenteerd. Hij volgt Alexander Rankovic op, die zaterdag door ADO werd ontslagen. Brood was hiervoor trainer van RKC Waalwijk, NAC Breda en NEC. En ook was het, hij een tijdje de assistent bij PSV. Kunnen we dit seizoen nog op wintersport? Die vraag stelt de Telegraaf. Nu kan het in ieder geval niet. De skigebieden hopen op snelle versoepeling... maar ze zijn bang dat de kerstvakantie in het water valt. Bij reisorganisatie Sunweb zijn tot nu toe 80 tot 90 procent minder skivakanties geboekt.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 In Brazilië zijn proeven met een vergevorderd Chinees coronavaccin stopgezet. Volgens de Braziliaanse Gezondheidsdienst gebeurde dat eind vorige maand... na een ernstig negatief effect. En Rusland, Armenië en Azerbeidzjan Azerbeidzjan hebben een overeenkomst gesloten om de oorlog in Nagorno-Karabakh te beëindigen.